Waterwalgemoed met het RWS Journaal. In Biloxi, in de Amerika die het moeilijk heeft... en die ouderen moeten extra aandacht krijgen. De overname van de Telegraaf Mediagroep is uitgelopen op een juridische strijd. Zowel de ondernemingsraad van TMG als Talpa stapt naar de rechter... De OR is boos dat het niet betrokken is bij het besluit van de Raad van Commissarissen om in te gaan op het bod van de Vlaamse uitgever Mediahuis, terwijl Talpa een hoger bod heeft gedaan. En Talpa zelf eist bij de rechter een onderzoek naar de gang van zaken bij TMG en wil dat er een onafhankelijke commissaris wordt benoemd bij het mediaconcern. Voetbal München en Real Madrid hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. De Duitse ploeg won uit bij het Engelse Arsenal met 5-1. Bayern had de eerste wedstrijd ook al met 5-1 gewonnen. Real Madrid schakelde het Italiaanse Napoli uit. In Italië werd het 3-1 voor de Spanjaarden. En ook dat was dezelfde uitslag als de eerste wedstrijd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en kan er in het oosten plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur ligt een paar graden boven nul.